Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. GGZ Rivierduinen laat de hulpverlening aan Tristan van der Vlies extern onderzoeken. Al direct na de schietpartij in Alphen aan de Rijn heeft de instelling een commissie met onafhankelijke psychiaters ingesteld. Die kijken of de GGZ goed heeft gereageerd op risico's en signalen. Zo hebben de ouders van Van der Vlies in 2008 onder meer tegen de behandelaars gezegd dat het hun geen goed idee leek dat hun schizofrene zoon een wapenvergunning zou krijgen... In september gaan de uitkomsten van het onderzoek naar de inspectie voor de gezondheidszorg. Die beoordeelt of de GGZ goed heeft gehandeld. Op GGZ Rivierduinen is kritiek omdat de organisatie weigerde mee te werken aan het politieonderzoek naar de schietpartij op grond van de medische geheimhoudingsplicht. Nederland geeft 5 miljoen euro extra aan noodhulp om de honger in Afrika te bestrijden. Delen van Ethiopië, Kenia, Somalië en Djibouti hebben te maken met de ergste droogte in 60 jaar. Naar schatting 10 miljoen mensen hebben hulp nodig. Vooral Somalië is zwaar getroffen. Tienduizenden mensen zijn voor voedsel naar de buurlanden Kenia en Ethiopië gevlucht. Maar ook in die landen dreigt hongersnood. De 5 miljoen euro van de Nederlandse regering komt bovenop de 10 miljoen die eerder aan de regio werd gegeven. Shell heeft een overeenkomst over gaswinning gesloten in Irak. Met de deal zijn miljarden euro's gemoeid. Iraakse functionarissen noemen een bedrag tussen de 8,5 en 12 miljard de gaswinning is in de zuidelijke provincie Basra. Samen met het Japanse Mitsubishi gaat Shell daar gas winnen, bewerken en verkopen. De energievoorziening in het land moet daarmee op een hoger pijl komen, want in Irak wordt geregeld geprotesteerd tegen gebrekkige energieleveranties. In het joint venture krijgt de Iraakse overheid 51% van de aandelen, Shell 44 en Mitsubishi 5. Het weer, stevige buien met plaatselijk veel regen en wateroverlast... In het zuiden en zuidoosten kans op onweer en windstoten. Morgen overdag bewolkt en af en toe regen. En dan wordt het fris met maxima rond 19 graden. Rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A7 Groningen-Herenveen. Tussen Groningen en Drachten. En op de A15 Gorken nijmegen Daar wordt gecontroleerd tussen Tiel en knooppunt Valburg.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 Vanmorgen krijgen jullie veel jazz op haren en snaren te horen. Dat betekent aandacht voor gitaristen, bassisten, cellisten, violisten en natuurlijk ook de mannen en vrouwen met het grootste snaarinstrument, de piano. En zo af en toe een zangstemmetje. Laat ik beginnen met een in de jazz niet vaak gebruikt instrument, de cello. Bassist Ray Brown liet een speciale jazzcello bouwen en daarmee maakte hij een fantastisch album onder de muzikale leiding van Russ Garcia. In de band spelen onder andere Don Vegequist trompet, Bob Cooper en Paul Horn saxofoon en Jimmy Rolls piano. En Ray Brown niet op de bas, maar op de geplukte cello. Almost like being in love. mooie ballad, Remembering the Rain. Gecomponeerd door pianist Bill Evans, maar gespeeld door zijn collega Fred Hirsch, die zich altijd zeer liet inspireren door Evans. Met als verrassend toetje de mondharmonica van Toets Tielemans. Gitarist Grant Green werd slechts 43 jaar en overleed in 1979 in zijn auto aan een hartaanval. Zijn muziek is de laatste jaren na een tijd van vergetelheid weer in de belangstelling hardbop, bebop en soul klinken door in het spel van Green tot de grote gitaarhelden in de jazz scene wordt gerekend. Veel van zijn opnamen werden pas na zijn dood uitgebracht. Luister naar hem en onder andere saxofonist Lou Donaldson in de Mexicaanse song Granada. cello en piano. De viool werd bespeeld door de Amerikaanse jazzvioliste Regina Carter. Haar stijl wordt eh, vergeleken met die van Paganini en het nummer dat zij speelde, Black Orpheus, is dan ook afkomstig van haar album Paganini After a Dream. Ze werd begeleid door haar eigen combo met Werner Gierig op piano en Borislav Stroelev op cello. Nog maar een nummer met de nadruk op drie snaarinstrumenten. Ditmaal piano, gitaar en bas. De bas wordt geplukt door John Clayton. De gitaar bespeeld door Russell Malone. En achter de zwarte en witte toetsen zit Diane Kroll. En vooruit doe er ook maar even haar stem bij. Een track van het album When I Look In Your Eyes. Een van de betere uitvoeringen van East of the Sun. just you and I Forever and a day Love will not die We'll keep it that way Up among the stars We'll find a harmony of life To a lovely tune East of the sun sun meest invloedrijke jazzgitaristen van de vorige eeuw, Wes Montgomery, die in 1968 al op 45-jarige leeftijd aan een hartaanval overleed. We hoorden hem in Bumping on Sunset, afkomstig van zijn in 1966 uitgekomen album Tequila. daarop, speelde hij met onder andere Grady Tate op drums, Ron Carter op bas en Ray op eh, eh, percussie en een orkest onder leiding van Klaus Ogerman. In twee jaar tijd werd Esperanza Spalding tot een van de meest besproken jazztalenten van de wereld. Ze was afgelopen vrijdag met haar contrabas en stem een van de grote gasten op het North Sea Jazz Festival. Een opvallende verschijning met grote kwaliteiten die op 15-jarige leeftijd ontdekte dat bas spelen en zingen haar goed liggen. Natuurlijk ontbreekt Esperanza Spalding niet in deze jazz op haar en snaren. I know, you know. ouderwets dat haren en snaren duo. Violist Stefan Grappelli en gitarist Django Reinhardt. Anno 1939 in Out of Nowhere. Zo simpel kan het zijn. Als ik Harry Connick Jr. zeg, denken velen dat ik het heb over de Amerikaanse jazzcrooner. Maar Connick is ook een eminent jazzpianist. Als peuter van drie zat hij al achter de piano en met zijn tiende speelde hij in een jazzband. Zijn grote doorbraak kwam in 1989 met de filmmuziek van When Harry Met Sally. Ik heb een nummer meegenomen waarin beide kwaliteiten van Harry Connick Jr. zijn te horen. Let's call the whole thing off. say either, and I say either. You say neither, I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You say potato, I say patata. You say tomato, I say Creole tomato let's call the whole thing off. Oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, that would break my heart. So I say oyster, you say oyster. I'm not gonna stop eating oysters just cause you say oysters, let's call the whole thing off pajamas You say pajamas Sugar, what's the problem? Oh, for we know We need each other So we better call the calling of all Oh, let's Call it off Oh, let's Call it off Oh, let's Call it off Baby, let's Call it off Sugar, why don't gitaarsnaren dat de klok sloeg. Het trio van gitarist Jimmy Rosenberg, aangevuld met meestergitarist Jan Akkerman met het nummer The Zebra. En over klok gesproken, het eerste uur van deze CFM is bijna op. Tot besluit de eigenzinnige pianist Silonius Mank met een compositie van Duke Ellington.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 De verminderde kwaliteit heeft verschillende oorzaken. Door de temperatuurstijging gedijen bacteriën beter in het water en de vervuiling neemt toe door landbouwmest en door mensen en vogels. Sinds 2009 zijn de regels voor het meten van het m-water strenger. Dat verklaart de achteruitgang ook voor een deel.